na besprekingen in Teheran met de Iraanse autoriteiten. Westerse landen zijn bang dat Iran werkt aan een kernbom. Teheran ontkent dat. Piloten houden morgen op Schiphol een publieksvriendelijke actie... omdat ze vinden dat ze te lang achter elkaar moeten werken. Ze eisen dat Brussel daar wat aan doet. Piloten hebben soms nachtdiensten van 12 uur... waardoor ze oververmoeid in de cockpit zitten. Op Schiphol, maar ook op andere Europese luchthavens... worden morgen alternatieve instapkaarten uitgedeeld om aandacht te vragen voor het probleem. Bij een vuurgevecht in de Afghaanse provincie Nooristan zijn acht Amerikaanse en twee Afghaanse militairen om het leven gekomen. Volgens de NAVO-troepenmacht ISAF werden de coalitietroepen aangevallen vanuit een moskee en een dorp. Nooristan ligt in de buurt van de Pakistanse grens. Het gebied is een bolwerk van de Taliban. Miep Gies, de vrouw die de dagboeken van Anne Frank redde, heeft een planetoïde naar zich vernoemd gekregen. De planetoïde van zo'n 7 kilometer doorsnee bevindt zich tussen Mars en Jupiter. Miepries is nu 100 jaar oud. Er zijn meer planetoïden die zijn vernoemd naar Nederlanders. Onder hen zijn schrijfster Helle Haase en ook Anne Frank zelf. In Duitsland is oud-topman Reinhard Moon van mediaconcern Bertelsmann op 88-jarige leeftijd overleden. Hij gaf meer dan 30 jaar leiding aan Bertelsmann, een van de grootste mediabedrijven in Europa. In 1981 droeg Moon de leiding over, maar ook daarna had hij nog een flinke vinger in de pap. Bertelsman bezit onder meer de RTL-televisiegroep. Dan het weer af en toe zon, maar vooral in het noorden ook buien. In het noorden staat ook nog een krachtige westenwind.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 Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is your life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go?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 I work to work it out